Onze jongeren hebben het nodig om elkaar op school te zien en samen les te krijgen. Ze zijn extra kwetsbaar. Twee op de drie jongeren, twee op de drie jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Vanaf maandag worden er dan ook weer colleges gehouden in het hoger onderwijs. En het mbo mogen maximaal 75 mensen weer in de schoolbanken zitten. De Duitse grenspolitie heeft vandaag een illegaal vuurwapen in de auto van een Nederlander van 26 gevonden. Bij de grens tussen Duitsland en Oostenrijk werd de auto van de man gecontroleerd en in de kofferbak lag het wapen. Volgens de man ongevaarlijk en niet voor zichzelf, maar volgens de politie was het een krachtig luchtgeweer en daardoor zeer gevaarlijk. Op de cover van de Britse Vogue zijn deze maand negen zwarte modellen met Afrikaanse roots te zien. De hoofdredacteur van het modeblad wil dat daarmee een nieuw tijdperk wordt ingeluid. Zo'n grote groep zwarte modellen op een cover is nog niet eerder voorgekomen bij het overwegend witte Vogue. Het grote kerkhof in Deventer wordt flink op de schop genomen. Dat is voor archeologen de uitgelezen kans om meteen ook wat onderzoek te doen. Het plein doet namelijk zijn naam eer aan. Duizend jaar lang werden daar mensen begraven. Bij de opgravingen zijn dan ook een hoop sarcofagen gevonden. Daarin werden oude Deventenaren begraven. We hebben nu op dit plein zo'n 16 sarcofagen gevonden. We hadden eerst de indruk dat als je een sarcofaag begraven was... dat je dan misschien bijzonderder was dan andere mensen. Eh, maar we komen inmiddels zoveel sarcofagen tegen dat we eh, dat niet helemaal zeker meer weten. Er valt trouwens nog wel wat op aan de skeletten die zijn gevonden. Ze zien er opvallend gezond uit. Ik zie wij weinig gebroken benen en eh, weinig hele vergevorderde stadia van ziektes. Dus de Deventenaar van duizend jaar geleden was heel gezond? Ja, daar lijkt het nu wel op. En dan nog het weer. Komende nacht mistig, kan ook licht gaan vriezen. Dit weekend bewolkt, zonnig in het zuiden en een graad of... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7 Horen richting Zaanstad.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 komende tijd helemaal volgeboekt in alle clubs, alle festivals. De man die hier gewoon goed geka achter de dek staat. Hij heeft een hele nieuwe garderobe aangeschaft. Echt blinkend. En hij heeft gewoon de nieuwste Martin Eiken bij zich. Dit is een uur lang DJ Dion Sydney. In de mix. Feel the vibe of DJ Dion Sydney. You're on my mind, my mind, my mind, my mind, my mind. put it in a What you gonna do? You gonna come closer? What you gonna do? You gonna come closer? What you gonna do? You gonna come closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer. closer, What you gonna do? You gonna come closer? Lissa, Maulay. Under to the new shit. just want some real love. so good. We so good. We don't wanna stranger I barely know Swearing this will be the last But it probably won't I got nothing left to lose Or use Or do my best hard hè, als je daar je zin hebt. DJ Dion zit hier. Hier live in de studio van CFM Zandvoort in de mix. En zometeen Na nieuws weerverkeer van 10 uur. Een uur lang. DJ JK. Met de eerste echte reguliere set. Hou me hier op jouw 106.9, 104.5.